Dat heeft CDA-voorzitter Van Heeswijk gezegd. Partijbestuur heeft gesproken over de nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er is volgens Van Heeswijk stevig en volwassen gediscussieerd over de oorzaken van het zetelverlies. Maar de positie van Balkenende is volgens hem niet ter discussie geweest. Balkenende is blij met de uitkomst van het overleg en spreekt van een helder signaal. De rechtbank in Middelburg en het OM spreken elkaar tegen in de zaak van de man uit Zierikzee die zijn twee kinderen heeft vermoord. Volgens het OM was de rechtbank duidelijk gewaarschuwd dat de Irakees uit zou zijn op eerwraak. Hij had een straf uitgezeten wegens huiselijk geweld en was na aangifte van seksueel misbruik weer vastgezet. De rechtbank liet hem vorige maand vrij omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat hij zijn gezin wat zou willen aandoen. De opkomst bij de Iraakse parlementsverkiezingen van gisteren was 62 procent. Dat is 13 procent lager dan vijf jaar geleden, toen de eerste verkiezingen na de Irak-oorlog werden gehouden. Er zijn nog geen voorlopige uitslagen. De kiescommissie wil die pas publiceren als 30 procent van de stemmen is geteld. Israël gaat opnieuw huizen bouwen op de westelijke Jordaan-oever. Ondanks een bouwstop heeft de regering toestemming gegeven voor de bouw van 112 huizen in de Joodse nederzetting Beitar Lied. Volgens Israël was er al goedkeuring gegeven voordat de bouwstap van kracht werd. Israël en de Palestijnen hebben juist vandaag besloten weer over vrede te gaan praten. Rapper Lil Wayne is in New York veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor verboden wapenbezit. Hij had tijdens een tournee een doorgeladen wapen in zijn bus. De rapper is een van de best verdienende artiesten in Amerika. Werd direct na het vonnis afgevoerd naar een gevangenis.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 warmest thing I've ever found. You're in my heart. to be, so take my time and take my lies. Cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intense basic. Well, it's the same for you.